One Direction, The Best Song Ever op 2. En Jason Rulo, Choose Shane en Talk Dirty vinden we op 3. Miley Cyrus, Weekend Stap op 4. Olly Meurs Dear Darling is de nummer 5 en 6. Taylor Swift, Ed Sheeran, Everything Has Changed. Cerebro, Me Me Naughty Boys en Smith, La La La. En Gavin DeGraw, The Best I Ever Had op 9. Ellie Golding en Burns sluiten de top 10 af van deze week. Dat was de lijst weer voor deze week. Volgende week vrijdag heb ik weer een hele nieuwe lijst voor je. Dan ook weer tussen 3 en 5. Voor nu wens ik jou gewoon een heel goed weekend. En veel plezier met de jongens van het weekend in. Tot volgende week.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 Gisteren werd al duidelijk dat de Nederlandse militairen twee hoofdtaken in het Afrikaanse land krijgen. Het trainen van Malinese agenten en militairen en het verzamelen van inlichtingen. Daarvoor gaan er ook vier Apache-gevechtshelikopters mee, met ongeveer 120 man ondersteunend personeel. Volgens premier Rutte is het in direct Europees en Nederlands belang om deel te nemen aan de missie, omdat het noorden van Mali een broedplaats is van extremisme. De Greenpeace-activisten die vastzitten in de Russische stad Moermansk worden toch nog steeds aangeklaagd voor piraterij. Volgens Greenpeace is de aanklacht niet afgezwakt tot vandalisme, waarvan eerder sprake was. Hoe de verwarring over de aanklacht tegen de activisten is ontstaan is niet duidelijk. Justitie in Rusland blijft erbij dat de aanklacht piraterij vervallen is. Greenpeace houdt er rekening mee dat er sprake is van een juridisch spel. De inwoners van Groningen moeten financieel meer mee profiteren van de jarenlange gaswinning in de provincie. De Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, moet daar geld voor vrijmaken, stelt de commissie Meijer in een vandaag gepresenteerd advies. De commissie komt op een bedrag van zo'n 900 miljoen euro over een periode van voorlopig 20 jaar. Het geld is vooral bedoeld om de leefbaarheid en de bedrijvigheid in de regio te vergroten en de waarde van de huizen op peil te houden. Voor de koop van de Amerikaanse rommelhypotheken van ING hebben zich al kandidaten gemeld. Dat zei minister Dijsselbloem na afloop van het kabinetsberaad. Hij wil niet zeggen welke. Vanochtend werd al bekend dat de staat de zogenoemde rommelhypotheken van ING in de etalage zet. Dijsselbloem rekent op een winst van 400 miljoen euro. Het weer in het noorden buien en de rest van het land bewolkt met af en toe wat zon. Het is 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden opnieuw regen. Morgen overdag droog met wat zon, maar daarna weer wisselvallig. En dan wordt het ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De hele ring van Rotterdam staat vast na een ongeluk op de A16. Er staan files van 5 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor maar de slot 7 kilometer. Bij Rotterdam op de A4 tussen Hoogvliet en Vlaardingen in beide richtingen 6 kilometer. A15 Europort richting Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 7. A15 Europort richting Gorkum voor knooppunt Ridderkerk 14 kilometer... Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Dordrecht Centrum en de Van Brien Noordbrug 14 kilometer. Bij de Van Brien Noordbrug is een vrachtwagen geladen met betonpalen tegen een, de vangrail gereden. Daarbij is ook een busje geraakt. De hoofdrijbaan is dicht vanuit Breda. Alleen de parallelbaan is nog open. Er daardoor ook lange files op de A20, Hoek van Holland richting Gouda... voor knopen de Brechtseplein 12 kilometer. De andere kant op, richting Hoek van Holland op de A20...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 Want ik weet. licht om te dragen.